Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Paus Franciscus zegt dat een Rooms-Katholieke geestelijke pedofiel is. Onder die 2% zijn priesters, bisschoppen en kardinalen, zei de paus in een Italiaanse krant. Volgens Franciscus kennen veel meer mensen deze aantallen, maar zwijgen ze erover. Hij vindt dat onacceptabel. Volgens de krant zei de paus ook dat hij net als Jezus met een stok zal optreden tegen pedofiele priesters. Bondscoach Louis van Gaal is door de KNVB onderscheiden voor zijn bijdrage aan het nationale en internationale voetbal. De bondscoach kreeg de onderscheiding lid van verdiensten toegekend. Dat gebeurde tijdens de afsluitende WK-bijeenkomst van het Nederlands elftal in Hotelhuis Ter Duin in Noordwijk. De KNVB geeft de onderscheiding niet alleen vanwege Van Gaals successen op het veld, maar ook vanwege zijn grote rol in de organisatie rondom het voetbal. Het Nederlands elftal kwam vanmiddag aan in Nederland. In Iran zijn acht beheerders van Facebook-pagina's veroordeeld tot celstraffen van 8 tot 21 jaar. Volgens het staatspersbureau verspreiden ze via Facebook propaganda tegen de overheid en beledigden ze de autoriteiten. Ze worden ook beschuldigd van samenzwering tegen de nationale veiligheid. Facebook is in Iran verboden, net als andere sociale media. Toch zijn sommige politici, zoals president Rouhani, zelf wel actief op onder meer Twitter. Ook veel andere Iraniërs hebben manieren gevonden om het verbod te omzeilen. De Amerikaanse dirigent Laurent Mazel is overleden. Mazel trad in zijn lange carrière zo'n 7000 keer op en stond voor meer dan 200 orkesten. Hij werd geromd om de precieze wijze waarop hij zijn dirigeerstok gebruikte. Ook gebruikte hij zelden een partituur. Twee keer dirigeerde hij alle negen Beethoven-symfonieën achter elkaar. Concerten die tien en een half uur duurden. Hij leidde meerdere keren het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Laurent Mazel was 84 jaar. Het weer, kan nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen is het in het zuidwesten zonnig.